Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het KNMI heeft voor het hele land code rood afgegeven vanwege een verraderlijke gladheid. Vooral op lokale wegen wordt het glad door sneeuwresten en door ijzel. Het KNMI waarschuwt niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Het weeralarm geldt vanaf 3 uur vannacht voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland... en wordt de uren daarna uitgebreid tot de rest van het land. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend. Vanwege code rood zijn morgen tot zeker 12 uur alle test- en vaccinatielocaties van de GGD gesloten. Per regio wordt bekeken wanneer de locaties weer open kunnen gaan. Wie voor 12 uur een afspraak heeft moet niet komen, zegt de GGD. Die adviseert de website te raadplegen voor actuele informatie. In Myanmar zijn voor de negende dag op rij tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de militaire coup van begin deze maand. In de loop van de avond reden legervoertuigen de grootste steden van Myanmar in. In sommige steden is geschoten op betogers. Onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten... hebben de militaire machthebbers opgeroepen geen geweld te gebruiken tegen burgers. De wereld kijkt toe, aldus de waarschuwing. Argentijnse ex-president Carlos Menem is overleden. Menem leidde Argentinië van 1989 tot 1999. Tijdens zijn bewind had Argentinië te kampen met grote economische problemen. Verder verleende hij amnestie aan oudleden van de junta... die waren veroordeeld voor de verdwijning van dissidenten in de jaren 70 en 80. Daarop kwam veel kritiek van mensenrechtenorganisaties. In 2001 kreeg Menem huisarrest in verband met wapensmokkel naar Kroatië en Ecuador... maar werd uiteindelijk vrijgesproken. Carlos was al langere tijd ziek. Hij werd 90 jaar. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking. Er waait een koude zuidoostenwind. Vannacht vanuit het westen regen en ook grote kans op ijzel. Daarom is voor vannacht en morgenochtend code rood afgekondigd. S ochtends vooral in het oosten nog kans op gladheid. Tot in de middag regen of motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. De dagen daarna is het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadarlo si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no vamos te ver? Mami, me tienes buscando dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. ya no compren Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motores a ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tus amiga, ya yo me enteré.